Clemens Spelers met het NOS-journaal. Bij het meldpunt Tantra-misbruik zijn sinds de onthullingen van deze week... tientallen nieuwe klachten binnengekomen over grensoverschrijdend gedrag van tantra-masseurs. Inmiddels zijn er 54 meldingen gedaan over tientallen mannelijke masseurs. Woensdag berichtte de NOS over masseurs die zeggen dat ze vrouwen kunnen helpen... met emotionele blokkades en seksuele trauma's en hen vervolgens misbruiken. Zeker vijf vrouwen zijn naar de politie gestapt om misbruik te melden. Tegen drie masseurs is aangifte gedaan. Betalingssysteem Ideal heeft vanavond ruim twee uur met een storing te kampen gehad. Volgens de woordvoerder is in die periode ongeveer de helft van de betalingen mislukt. Vandaag was het Black Friday, een dag waarop traditioneel extra veel betalingsverkeer plaatsvindt. Of dat de aanleiding was voor de storing is niet bekend. Mensen die vanavond een betaling hebben gedaan die door de storing is mislukt, wordt geadviseerd om die opnieuw te doen. Een melding over mogelijke schoten bij metrostation Oxford Circus... heeft begin deze avond in Londen tot enorme paniek geleid. Mensen vluchten alle kanten uit in een poging te ontsnappen aan het schijnbare geweld. De politie hield rekening met een terroristische aanslag en rukte massaal uit. Later bleek dat de paniek onnodig was. Er werden geen verdachte personen gevonden. De Groningse studentenvereniging Vindicat heeft besloten om het lid dat deze week werd veroordeeld te royeren. Wouter B. kreeg woensdag een werkstraf en een gevangenisstraf omdat hij in augustus tijdens de ontgroening op het hoofd van een aspirantlid was gaan staan. Het slachtoffer heeft daar nog steeds last van. Vindicat paste eerder de ontgroeningsregels al aan naar aanleiding van het incident. De Nederlandse voetbalsters hebben ook hun tweede duel in de kwalificatie voor het WK van 2019 gewonnen. Na de 1-0 winst op Noorwegen dende de Oranje in Senec met 5-0 over Slowakije heen. Van de Gracht en minima scoorden allebei twee keer. Het vijfde doelpunt kwam van Spitsen. In de Eredivisie heeft AZ met 2-0 van FC Twente gewonnen. Het weer. Vannacht koelt het af tot rond het vriespunt met kans op een mistbank.